Michel Koenen met het NOS-journaal. Bijna alle gemeenten houden geld over op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. Vorig jaar is zeker 310 miljoen euro op de plank blijven liggen... blijkt uit berekeningen van de NOS en vakblad Binnenlands Bestuur. Het is geld dat gemeenten kregen voor onder meer woningaanpassingen... begeleiding of huishoudelijke hulp. In totaal kregen gemeenten daar bijna 5 miljard euro voor. Op huishoudelijke hulp moesten de gemeenten bijna een derde bezuinigingen... en ook op die post hielden ze geld over. In Dordrecht is een man op straat doodgeschoten. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet, maar de man was niet meer te redden. Eén of meerdere daders zijn gevlucht. De politie is op zoek naar de vluchtauto. De straat in Dordrecht is afgezet. Omstanders zouden meerdere schoten hebben gehoord. De bevrijdingsfestivals van Rotterdam en Roermond roepen mensen op om niet meer te komen. De festivalterreinen zijn vol. Door het mooie weer en omdat 5 mei samenvalt met Hemelvaartsdag... trekken de 14 festivals door het hele land veel publiek. In Rotterdam kunnen mensen alleen nog maar naar binnen als er weer mensen naar buiten gaan. Ook in de treinen is het druk. Op sociale media wordt veel geklaagd over de overvolle treinen. Vanaf morgen vroeg geldt code oranje voor de natuurgebieden op de Veluwe, in de Achterhoek en Twente. Vanwege de droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral heidegebieden zijn droog. Een kleine brand kan zich met de stevige wind snel uitbreiden, zegt de brandweer. En de Pakistaanse stad Peshawar heeft te maken met een rattenplaag. Sinds een maand zijn al 445 mensen in het ziekenhuis behandeld voor rattenbeten, vooral kinderen. De ratten lopen zelfs op de kraamafdeling waar veel pasgeboren baby's liggen. Volgens sommige kranten zijn in enkele wijken al kinderen doodgebeten. Het is nog niet gelukt de rattenplaag aan te pakken. Het weer. Veel zon en temperaturen tussen de 17 en 20 graden.